Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp van Economische Zaken zegt dat de provincie Noord-Brabant voorbarig is met het voorgenomen verbod op boringen naar schaliegas. De provincie wil daarover de komende dag een besluit nemen. Kamp wil dat Noord-Brabant eerst afwacht wat de conclusies zijn van een onderzoek dat hij laat doen naar de risico's van schaliegas. Het gaat dan vooral om de mogelijke vervuiling van grondwater door chemicaliën. Volgens Kamp gaat Noord-Brabant er ten onrechte al vanuit dat die risico's groot zijn. De goedkope zorgpolis met beperkte artsenkeuze lijkt van de baan. Minister Schippers komt met een alternatief voor haar zorgwet, melden bronnen in Den Haag. Die wet haalde het niet in de Eerste Kamer. Schippers zou nu de bestaande zorgwet willen aanpassen, waardoor de plannen niet opnieuw naar de Tweede en Eerste Kamer hoeven. De vrije artsenkeuze blijft dan voor iedereen bestaan, maar wie de keuze van de verzekeraar volgt, krijgt een korting op het eigen risico. Schippers laat er zelf nog niets over los. Ze zegt dat ze een broedende kip is die niet gestoord moet worden. Bij een achtervolging in Noord-Brabant heeft de politie twee keer schoten gelost. Dat gebeurde na een inbraak in Best. Toen de twee verdachten op de vlucht sloegen, schoot de politie op hun auto, maar die ging er toch vandoor. In Sint-Oederode reden de inbrekers tegen een boom. Een van hen werd meteen gearresteerd. De ander probeerde opnieuw te ontkomen en daarbij schoot de politie opnieuw. En ook werd de verdachte gebeten door een politiehond. Hij moest in het ziekenhuis worden behandeld. Nederland en Vlaanderen hebben een verdrag getekend voor de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen. Die moet de havens van Terneuzen en Gent beter met elkaar verbinden. Binnenschepen kunnen dan sneller doorvaren naar België en Frankrijk. De aanleg van de sluis kost 920 miljoen euro. Nederland betaalt ervan 155 miljoen, Vlaanderen de rest. De sluis moet in 2021 klaar zijn. Het weer. Vannacht gaat het een paar graden vriezen.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 and baby, you're making a fool of me. You got me sprung, and I don't care who's sees. Cause baby, you got me, you got me, you got me so crazy, taken our week. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. what you notice. Your body shine is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. You made a great escape, so now you are safe.